van 7 uur. Anouk Thijssen met het NOS-survey werd aangevallen door dezelfde groep terroristen... die gisteravond een naastgelegen hotel bestormden in de hoofdstad van Burkina Faso. Daar gijzelden ze tientallen gasten, van wie er inmiddels 63, onder wie een minister, zijn bevrijd. Die bevrijdingsactie is nog steeds aan de gang. Het is niet duidelijk of er nog mensen worden vastgehouden en ook is niet bekend wat er met de daders is gebeurd. De groep terroristen drong het hotel en het café gisteravond binnen. Er werd geschoten en er waren explosies. Volgens een plaatselijke ziekenhuisdirecteur kwamen zeker 20 mensen om. Hotel Splendid wordt vaak gebruikt door buitenlanders en VN-medewerkers. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een tak van Al-Qaeda in de Maghreb. Beroepsmuzikanten werken meer, maar verdienen minder dan in 2008, blijkt uit een onderzoek naar de gevolgen voor het inkomen van muzikanten van de economische crisis en de bezuinigingen op cultuur. Gemiddeld verdienen popmuzikanten 17.500 euro bruto per jaar. Maar dat bedrag wordt erg omhoog getrokken door een kleine groep grootverdieners. De helft van de popmuzikanten verdient niet meer dan 9.000 euro. Veel muzikanten moeten daarom bijverdienen en zijn daarnaast afhankelijk van het inkomen van de partner. De Nederlandse oud-militair die is opgepakt omdat hij in Irak IS-strijders zou hebben gedood, krijgt op internet veel steunbetuigingen. De Facebookpagina Justice for Jitsen heeft duizenden volgers en een steunpetitie is door honderden ondertekend. Het OM benadrukt dat mensen niet voor eigen rechter moeten spelen. Het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC raadt zwangere vrouwen aan voorlopig niet te gaan naar gebieden waar het Zika-virus heerst. Mogelijk leidt het virus bij ongeboren kinderen tot geboorteafwijkingen. Er geldt een negatief reisadvies voor delen van Latijns-Amerika en de Cariben, waaronder Suriname. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Het KNMI waarschuwt voor gladheid op de wegen door bevroren weggedeelten.